De Europese Commissie wil dat er de komende 10 jaar 1000 miljard euro wordt geïnvesteerd in een gemeenschappelijk energieinfrastructuur. Dat is volgens Eurocommissaris Uttinger nodig vanwege het milieu en om minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen als olie en gas. Het geld moet bijeen worden gebracht door bedrijven en lidstaten van de EU. Huttinger wil onder meer dat woningen en andere gebouwen beter worden geïsoleerd... en dat bouwvergunningen voor energiebesparende projecten sneller worden verleend. Gemeente Nijmegen heeft tien bronzen beelden weggehaald om te voorkomen dat ze worden gestolen. Een van de kunstwerken is het beeld van Marieke van Nimwegen op de Grote Markt. De afgelopen half jaar hebben dieven in Nijmegen vier bronzen beelden meegenomen. De gemeente wil voorkomen dat er nog meer verdwijnen. Dieven zijn waarschijnlijk uit op koper en brons. De gemeente Nijmegen onderzoekt of de kunstwerken kunnen worden beveiligd. Rotterdamse rapper Mo Shep, die was veroordeeld voor bedreiging van PVV-leider Wilders, is in hoger beroep vrijgesproken. In een videoclip eh, op eh, internet zingt Mo Shep dat hij Wilders wil doden. De rechtbank gaf hem een taakstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf. Het Haagse gerechtshof vindt dat niet bewezen kan worden dat de clip door de rapper zelf was gemaakt en online gezet. En daarnaast vindt het hof dat het nummer moet worden gezien tegen de achtergrond van de rapcultuur. President Sarkozy heeft de nieuwe Franse pensioenwet ondertekend. De wet waartegen afgelopen maanden massaal werd gedemonstreerd is vandaag in het Staatsblad verschenen. Gisteren zette het grondwettelijk hof het licht op groen en het parlement stemde er eind vorige maand al mee in. De leeftijd voor prepensioen gaat in Frankrijk van 60 naar 62 jaar en de leeftijd voor een volledig pensioen van 65 naar 67. Het weer in het hele land buien. Het is ongeveer 7 graden. Morgen wordt een zeer onstuimige herfstdag.